Raymond Seré met het NOS-journaal. André Kuipers is in Houston herenigd met zijn gezin. Zijn vrouw en twee kinderen hadden zijn terugkeer uit het ruimtestation ISS gevolgd vanuit het vluchtcentrum van NASA in de Amerikaanse stad. Bij de hereniging waren geen journalisten aanwezig. Samen met Kuipers werd ook zijn Amerikaanse collega Don Pettit welkom geheten door familie. Kuipers zal de komende weken een druk programma hebben. Hij zal moeten revalideren omdat hij door zijn langer verblijvende ruimte spier- en botmassa's kwijtgeraakt. verder zullen er voor wetenschappelijk onderzoek bloed, urine en speekselmonsters bij hem worden afgenomen. De topman van Barclays stapt op vanwege het renteschandaal bij de Britse bank. Volgens Marcus Aegius is het imago van Barclays enorm beschadigd door de affaire. Ik ben uiteindelijk verantwoordelijk voor de reputatie van de bank en daarom moet ik aftreden, al dus de bankpresident. Vorige week legden Britse en Amerikaanse toezichthouders Barclays een boete van 360 miljoen euro op vanwege gesjoemel met internationale rentetarieven. Mark Cavendish heeft voor de 21ste keer in zijn wielercarrière een rit in de Tour de France gewonnen. In de tweede etappe van Vizé naar Tournee was de Brit de snelste in de massasprint. Hij bleef de Duitse Greipel en de Australiër Gos voor. Tom Velers werd vierde en was daarmee de beste Nederlander. Fabian Cancellara houdt de gele trui. De Duitse Omega Pharma-kopman Tony Martin kwam op ruim vier minuten binnen. Hij heeft last van een polsblessure. Zijn landgenoot Marcel Kittel, een van de topsprinters van het peloton, verloor nog meer tijd. Hij heeft last van zijn maag. Maria Sharapova is uitgeschakeld op Wimbledon. De nummer 1 van de wereld verloor in de vierde ronde in twee sets van de Duitse Sabine Lisicki. De setstanden waren 6-4, 6-3. dan het weer, vanavond en vannacht droog, vooral in het westen bewolking. Het koelt af tot 12 graden aan de kust, tot 8 graden in het oosten. Morgen vooral in het westen veel bewolking, overal kans op een bui. En de dagen daarna stijgt de temperatuur naar 25 graden, maar er is dagelijks wel kans op een aantal stevige buien. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staat nog een file op de A13 richting Den Haag.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 Normaal gesproken, als je CD's hebt van de Eagles van jaren geleden, was het vaak altijd dezelfde muziek in een ander jasje. En dan ineens een helemaal nieuwe cd met nieuwe tracks. En dat werden meteen ook hits, onder andere dit nummer. about Too Busy Being Fabulous, The Eagles met uh, ja, liedzanger Don Henley natuurlijk. Hè? Het is door hem geschreven samen met uh, Glenn Frame. En dit, dit is Elton John, It Must Have Lost in the Wind. van de latere cd's van deze Elton John, The Captain and the Kid. Eh, I Must Have Lost It in the Wind. Misschien herkent u eh, deze muziek meteen hè, als u de eerste toontjes hoort. De muziek van Ayo. Down on My Knees was eh, misschien wel haar grootste hit van deze cd, maar dit vind ik ook een leuk nummer. Real is Life. Some people say good to let them know everything about me. And they say one day they will use every little thing against me. But I don't mind, maybe they're right. That's just how it is, and I got nothing to hide. I live my life the way I want, I got nothing to hide. They should know that life is real. I live my life the way I want. I got nothing can feel no fall. I am real from head to toe, like life is real. staat heel deze cd vol hoor, met de mooie muziek van Ayo. De cd draagt gewoon haar eigen naam en is een aantal jaren geleden verschenen. Deze jongeman heeft vorig jaar wat eh, problemen gekend, financieel, want het bedrijf waar hij getekend had is failliet gegaan. Jan-Willem Wa. Je hebt me besodemieterd en bedrogen zonder om te kijken, keihard in mijn droge ogen. Dat zoveel schoonheid tegelijk ook zo lelijk kan zijn. Het was mooier dan mooi en beter dan goed. Alle clichés zijn nu te maken, maar als het dan echt moet ik van jou en jij van mij Zo simpel had het kunnen zijn Ik ben niet de enige De eerste of de laatste Ik maak me geen illusies Die bewaar ik voor later Ik ben nog lang niet klaar met jou Dat kun je hebt me bedonderd, mijn bord leeg gevreten. Zo groot als al je leugens bij elkaar, zal ik straks voor. was naïef en te goed geloven De brave katholiek ze vragen overboden Er steeds vanuit gegaan dat je altijd Altijd naast me zou staan En het felle tegenlicht van verblindende euro's in verschiet waren Echt veel anders was het niet Er zou een zin van allemaal kunnen zijn Maar hij is van mij Ik ben niet de enige De eerste of de laatste ik maak me geen nog lang niet klaar met jou Dat kun je vergeten Je hebt me bedonderd Mijn bord leeg gevreten Zo groot als al je leugens bij elkaar Zal ik straks voor je staan zijn eerste reactie was toen eh, die firma failliet ging van potverdorie nog eens aan toe. Oh. Nou ja, en zo kan ik me wel voorstellen dat hij nog heel wat eh, woorden gebruikt heeft. Deze Jan-Willem Roy, zonder om te kijken, ehm, in maatpak en Blackberry Boys Blues. Zo is de, de ondertiteling van eh, dit nummer. Hierin eh, heeft hij alles geschreven wat, wat hij voelde op het moment dat hij te horen kreeg dat die firma dus echt helemaal ja, naar zijn grootje was. Hè. Unwind, zo heet de cd van Van Velzen die hij uitbracht in 2008. Dit is Rise. the sky 12 tracks plus een bonus track op deze cd Unwind van Van Velzen. Dit is een dame met een eh, kristalheldere stem. Hè? Celine Dion. A New Day Has Come, zo heet de cd. En ik draai daarvan de mooie trek. Hey, A New Day. away. En de ongenode gasten uit Limburg, die eh, zeggen het gewoon voor deze nacht. Oftewel in het dialect. En ze steken het niet onder stoelen of banken hoor, maar ze willen gewoon hebben dat u aan de luidspreker zit.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 I'm the scat man. John Scatman, hij heeft het heel duidelijk aangegeven. Hè? Hij is de Scatman. Ski babob babababob of zoiets dergelijks. Dat is de volledige titel van dat liedje. Willie Nelson heeft het jaren geleden ooit geschreven. En Elvis die zei van ja, dat ga ik eens op mijn repertoire zetten. Hij heeft het ook gezongen. Funny how time slips away. En dan kan het zomaar gebeuren dat een Nederlander, Lee Towers, zegt van ik ga liedjes zingen van die Elvis Presley. En daarom krijg je dan datzelfde nummer, maar nu uitgevoerd door Elvis, door Lee Towers. My, it's been a long, time How doing? se dat als je vergeet je telefoon uit te zetten. En dan gaat eh, tijdens het opnemen van een programma je telefoon. En dan ben je even gewoon helemaal eh, in de war. Dit was in ieder geval eh, Lee Towers. Hij zingt liedjes van Elvis Presley. Waardoor hij dus ook dit How Times Slips Away van niemand minder dan Willie Nelson ook nog eens een keer op cd heeft gezet. En deze formatie die is al jaren niet meer in de picture.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 draaide daarnet een nummer van uh, Lee Towers en toen dacht ik ineens bij mezelf van jaren geleden heeft hij ook nog eens een keer een prachtige cd uitgebracht. Hè? En dat waren allemaal eh, ja, nummers met country uitstraling. Hij noemde de cd ook Country Roads. En dit is misschien wel een van de mooiste nummers op die cd. It Turns Me Inside Out, geschreven door Jimmy Crutchfield. In a way, I'm glad it's over. know it's gonna hurt me once you're gone I can learn to live without you Give me time and I can make it on my own loving you will change my life, no doubt. In a way, I'm glad it's over, and in another way, it turns me inside out. In a way, I guess it's better though there's nothing good at our goodbye But I know I couldn't hold you Now you found the wings and you need room to fly It's for sure I'm gonna miss you but I guess that's what goodbye is all about In a way, I'm glad it's over And in another way, it turns me inside out once you're gone But I find the love heartaches on the other And I can't say I look forward To those nights I'd be alone And I wonder Will there ever be another Loving you to me came easy inside out goed herinneren dat eh, hij deze cd gepresenteerd heeft in 1999 eh, alweer, jaren geleden. Maar het is een prachtige cd en eh, daar staan ook nog nummers op die hij samen gedaan heeft met de producer van deze cd.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 learn away from home. And by the time she wore the cover of her Bible, her hair was gray man was gone. There ought to be a Hall of Fame for mamas. Creation's most unique and precious pearl. And heaven helps us all.